Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat Palestijnse arbeiders uit de Gazastrook terugsturen. Het gaat om honderden of mogelijk duizenden Palestijnen die in Israël aan het werk waren... toen Hamas op 7 oktober Israël aanviel. De grens ging dicht en ze konden niet naar huis. Een groot deel wordt nu door het Israëlische leger vastgehouden. Anderen zitten op de westelijke Jordaanoever. Het is nog onduidelijk hoe Israël hen wil terugsturen naar de Gazastrook. Het Israëlische Veiligheidskabinet heeft besloten dat er geen arbeiders uit de Gazastrook meer in Israël mogen werken. De NS verwacht dat de treinen de komende dag weer bijna helemaal volgens de dienstregeling rijden. Gisteren waren er verstoringen door de storm Kiran, maar de meeste daarvan zijn voor de ochtendspits verholpen. Alleen tussen Weert en Roermond wordt nog de hele ochtend aan de bovenleiding gewerkt. De NS raadt reizigers wel aan de reisplanner goed in de gaten te houden. Vannacht kunnen er nog nieuwe problemen ontstaan doordat het in delen van het land nog steeds hard waait. NASA-astronaut Ken Mattingly is overleden. Hij maakte drie ruimtevluchten, maar was vooral bekend van een vlucht die hij niet maakte. In 1970 werd Mattingly op het laatste moment uit de Apollo 13-missie gezet... omdat hij mogelijk besmet zou zijn met rode hond, al werd hij niet ziek. Hij bleef achter bij de vluchtleiding in Houston... en speelde een belangrijke rol toen een zuurstoftank explodeerde. Mattingly vertelde zijn collega's stap voor stap wat ze moesten doen... om heel huids terug te komen op aarde. Met Apollo 16 ging Mattingly alsnog richting de maan, maar hij heeft er niet op gestaan. Ook maakte hij twee ruimtevluchten met de Space Shuttle. Ken Mattingly is 87 jaar geworden. Het weer. Vannacht geregeld buien. Aan zee en rond het IJsselmeer waait het eerst nog hard tot stormachtig. Minima rond 8 graden. Daarna een grijze dag met opnieuw regen. Maar smiddags is het vaker droog met kans op wat zon.